Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Het is nog niet bekend hoe de infectie tot stand is gekomen... en of er meer gevallen zijn. In Groot-Brittannië grijpt de nieuwe coronavariant snel om zich heen. Om besmettingen hier te voorkomen mogen sinds 6 uur vanochtend... geen passagiersvliegtuigen uit Groot-Brittannië meer in Nederland landen. Dat gaat vandaag alleen al om zeker 20 vluchten. De politie gaat mogelijk actie voeren tijdens oud en nieuw, zegt politievakbond ACP. Vrijdag liepen de CAO-onderhandelingen vast... omdat het kabinet geen extra geld uittrekt voor salarisverhoging. Politiemensen voelen zich in de steek gelaten, zei ACP-voorzitter Van de Kamp in Nieuwzuur. Hij zegt dat er veel van de politie wordt gevraagd, zeker met het vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. Een orkaan van de zwaarste categorie heeft een spoor van vernieling achtergelaten op een eiland van Fiji in de Stille Oceaan. Volgens het Rode Kruis zijn er minstens vier doden. Uit de analyse van luchtbeelden blijkt volgens de hulporganisatie dat 70% van de gebouwen is beschadigd of verwoest. Een deel van de bewoners is dakloos geraakt en volgens het Rode Kruis is er dringend behoefte aan drinkwater. Badr Hari heeft bij zijn terugkeer in de boksering niet kunnen winnen. De Roemeen Benny Adekboui sloeg hem knock-out. De partij verliep in de eerste twee rondes voorspoedig voor Hari. Maar in de derde ronde ging het mis. Het was Hari's eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven vorig jaar.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 They gave a pretty little party for. They gave a party for Papa Santa Claus. deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a bien con la... It doesn't matter what je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen.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 Jingle bells, jingle bells. we moeten even praten. Gevoel van hoop en samen, waar heb je dat gelaten? Kan jij dat zien? Weet jij misschien? De lockdown vanaf maart, ken een paar mooie momenten. Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? weet jij misschien. Wordt het puntje aan de horizon ooit een stip, Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat daarover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Zeg ik alles wat gebeurd is bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen, voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd, in de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg, maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol, met dezelfde akkoord Zelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon. Herenigd zijn met mens. Maar voor nu, voor nu.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 we be kind why. I even trusted you, shit, I'm surprised. I'm walking away from you, it's about time. Want you to walk out and walk didn't snow. But even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, amiga chica que sepa vivir y que viva la vida. Anita bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya all of my life. Yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter. The real, for real, a girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the mira. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me condo so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm liking what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene pa' ver. Esa chick with no boundaries, that's that for what When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head. To use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me piece of the big manzana. Hey. So they tell me that you're looking for a girl like me.